Dielke Eertstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister Hegel van Defensie heeft met zijn Nederlandse collega Hennis overlegd over de vliegramp in Oekraïne. Ze zijn het erover eens dat er een sterke en gezamenlijke reactie op de tragedie moet komen. Dat meldt het Pentagon. Hegel en Hennis spraken verder over de moeilijkheden die onderzoekers ondervinden om toegang te krijgen tot de rampplek. Premier Rutte vindt dat de Russische president Poetin er snel voor moet zorgen dat de berging van de slachtoffers van de neergeschoten vlucht MH17 in Oost-Oekraïne zorgvuldig gebeurt. Rutte sprak van een intens gesprek met Poetin. Op een persconferentie in Den Haag zei Rutte dat hij het walgelijk vindt dat separatisten in het rampgebied lopen te rotzooien met persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. En voorlopig gaat er geen vlucht met nabestaanden naar de rampplek in Oekraïne. Malaysia Airlines zegt dat het te gevaarlijk is in het rampgebied. Het bedrijf kan niet garant staan voor de veiligheid van de nabestaanden die er naartoe wilden gaan. Vandaag zijn in het conflict tussen Israël en Hamas weer tientallen slachtoffers gevallen. Hamas heeft voor het eerst sinds het grondoffensief in Gaza donderdagavond begon Israëlische militairen gedood. Aan Palestijnse kant vielen tientallen doden. Volgens de Verenigde Naties is één op de vijf Palestijnse slachtoffers minderjarig. In het Diakonessenhuis in Utrecht hebben directie en specialisten ruzie over de veiligheid van patiënten. De afgelopen twee jaar zijn 25 calamiteiten gemeld bij de inspectie. Die noemt de situatie in het ziekenhuis potentieel bedreigend. Vooral chirurgen zouden de regels niet naleven. De artsen en de directie beschuldigen elkaar van het veroorzaken van een angstcultuur in het Diakonessenhuis. Het weer het blijft nog lang warm. Het kwik daalt vannacht langzaam naar 20 graden. In het zuiden en westen kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Overdag een mix van wolken, zon en enkele onweersbuien. Het wordt 23 tot 28 graden.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 This is your DJ, DJ Charles. Let's go, go, go. Let's go, go, go. Let's go, go, go. wind up, wind up, wind up, wind up, wind up, wind up, wind up. DJ. This is DJ Charles. this. Here we go.